dat eigenlijk voorrang zou moeten hebben. De verwarring zou komen door een brief van minister De Jonge van vorige week... waarin hij de oproep deed om ook al afspraken in te plannen... voor de groepen die later aan de beurt zijn. Sommige zorginstellingen gaven daarna al hun personeel op... in de veronderstelling dat de volgorde wel zou worden geregeld bij de GGD's. Maar voor ons GGD Nederland blijft dit de verantwoordelijkheid van de werkgevers. Het kabinet moet meer zicht bieden op een weg uit de lockdown. Dat zegt burgemeester Bruls van Nijmegen, die ook voorzitter is van het Veiligheidsberaad. Volgens Bruls hebben de burgemeesters begrip voor een eventuele verlenging. Maar het bieden van perspectief zou wellicht kunnen helpen bij het creëren van meer draagvlak. Bruls zei na afloop van het beraad dat het kabinet nu scenario's moet ontwikkelen... om de maatregelen stapsgewijs weer los te laten. Maar in hoeverre en hoe snel dat kan is volgens hem lastig in te schatten. De FBI waarschuwt dat in aanloop naar de beëdiging van Joe Biden als president... verspreid over het land gewapende protesten worden gepland. Niet alleen in Washington, maar ook in de hoofdsteden van alle 50 staten zouden acties zijn gepland. Een gewapende groep zou zaterdag van plan zijn om naar Washington te komen om te protesteren... als geprobeerd wordt om president Trump uit zijn ambt te zetten, meldt nieuwszender ABC. De democraten in het congres hebben daartoe afgelopen dag de eerste stappen gezet. Het weer vanuit het westen gaat het geruime tijd flink regenen. Er staat een matige tot krachtige westelijke wind bij een graad of 5. Morgenochtend trekt de regen weg.